Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Frankrijk heeft maatregelen genomen om het vaccinatietempo te versnellen. Zo wordt vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik... met het Pfizer- en Moderna-vaccin verlengd van vier naar zes weken. Daardoor kunnen meer mensen een eerste prik krijgen. Verder kunnen alle 55-plussers het AstraZeneca-vaccin krijgen en niet alleen kwetsbaren. Na een trage start is het vaccineren in Frankrijk op stoom gekomen. 10 miljoen Fransen hebben nu een eerste prik gehad, een week eerder dan gepland. Een groep huisartsen plakt vandaag symbolisch een motie van afkeuring op de deur van de Gezondheidsraad, meldt Nieuwsuur. Ze zijn boos over het besluit om het AstraZeneca-vaccin niet meer te geven aan mensen jonger dan 60 jaar. Volgens de huisartsen van de actiegroep Het Roer gaat om, veroorzaakt het besluit onnodig paniek. Ze zeggen dat de kans op complicaties van het AstraZeneca-vaccin heel klein is en dat beperking van het gebruik tot veel meer gezondheidsschade leidt. De huisartsen willen samen met hun patiënten kunnen beslissen over het gebruik van AstraZeneca. In Almere is gisteren een politieagent mishandeld door een omstander van een woningbrand. De agent raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Een ooggetuige meldt aan Omroep Flevoland dat er tientallen omstanders op de brand waren afgekomen. Een aantal van hen viel hulpverleners lastig. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de mishandeling. En ook is een man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting. In Spanje heeft Real Madrid de topper tegen FC Barcelona gewonnen. El Clasico eindigde in 2-1. Daarmee heeft Real de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van de ploeg van Ronald Koeman. Maar vandaag kan Atletico Madrid daar weer overheen gaan. Barcelona was tot gisteren 19 wedstrijden lang ongeslagen. Het weer. Het is regenachtig. De temperatuur daalt naar een graad of 2.